Eregast bij de wedstrijd vanavond was Daphne Schippers. De Utrechtse atlete werd gehuldigd voor haar gouden medaille op het WK Atletiek vorige week... en maakte voorafgaand aan de wedstrijd een ereronde over het veld. De oppositie in Kenia stapt toch naar het Hoge Rechtshof om de uitslag van de presidentsverkiezingen aan te vechten. Die werden vorige week gewonnen door zittend president Kenyatta, maar volgens oppositieleider Odinga is er fraude gepleegd. Hij zei eerder dat een gang naar het Hoge Rechtshof zinloos was, maar daarvan is hij nu teruggekomen. Bij protesten tegen de verkiezingsuitslag in Kenia zijn al tientallen doden gevallen. Op Bonaire hebben zo'n 200 mensen geprotesteerd tijdens het bezoek van minister Plasterk van Koninkrijkszaken. Ze zijn het niet eens met de Nederlandse bemoeienis op het eiland en vinden dat ze als tweede rangs burgers worden behandeld. Sinds 2010 valt Bonaire direct onder de regering in Den Haag, net als Saba en Sint Eustatius. Op die eilanden kreeg Plasterk vergelijkbare kritiek van bewoners. In Spanje is een babydolfijn overleden nadat toeristen ermee aan de haal waren gegaan. Het dier was zijn moeder kwijt en zwom vlak langs het strand van het dorp Mojacar in het zuidoosten van Spanje. Mogelijk was hij ziek. Toeristen haalden hem uit het water en gingen er één voor één mee op de foto. Bij het vasthouden zouden kinderen het ademgat van de babydolfijn hebben afgedekt. Een Spaanse dierenorganisatie zegt dat het dier misschien te redden was geweest als de toeristen meteen hulp hadden ingeroepen.